ongerust over plannen voor uitbreiding van het industrieterrein en de haven. Onlangs bleek uit een enquête dat 52% van de 1150 inwoners weg wil. De gemeente heeft voor de vertrekregeling 10 miljoen euro gereserveerd. Tegelijkertijd wordt er 8 miljoen euro uitgetrokken om Moerdijk leefbaar te houden. Bij de twee bomaanslagen in Nigeria zijn veel meer doden gevallen dan eerder was gemeld. In plaats van 46 mensen zijn er zeker 118 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. De aanslagen waren in de stad Jos in het midden van Nigeria. Eerst ontplofte een bom op een markt. Een half uur later was er een explosie vlakbij een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Een jury in Moskou heeft vijf Tsjetsjenen schuldig verklaard aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya. Welke straf ze krijgen wordt de komende dag bekend. Politkovskaya was een criticus van president Poetin. De moord voor haar appartement in Moskou in 2006 werd wereldwijd veroordeeld. Het weer, de buien trekken naar het noorden weg. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 graden.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een sociaal plan bij Philip Morris zijn gestrand. De vakbonden zeggen dat de sigarettenfabrikant zijn belofte niet nakomt. De fabrikant vindt dat de bonden buitenproportionele eisen stellen. De fabriek in bergopzoom op Zoom gaat op 1 oktober dicht. Ruim 1200 mensen verliezen daardoor hun baan. Philip Morris zegt dat er een uitstekend aanbod ligt, ver boven de gangbare norm. Maar de bonden zeggen dat ze zijn uitonderhandeld omdat het bedrijf geen millimeter beweegt. De komende dag gaan de bonden overleggen met hun achterban. Het aantal negatieve tweets over Marokkanen is na de gemeenteraadsverkiezingen flink gestegen. Op de avond van de verkiezingen op 19 maart liet Geert Wilders zijn aanhangers roepen dat ze minder Marokkanen wilden. Op Twitter leidde dat tot duizenden haat-tweets, zegt het meldpunt Discriminatie Internet. In de meeste berichten stond dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn, maar er waren ook veel beledigingen. De piek was op twee.